Michel Koenen met het NOS-journaal. Het lichaam dat is gevonden in een natuurgebied in de Amerikaanse staat Florida... is inderdaad van Brian Laundrie, de verloofde van Gabby Petito. De FBI heeft dat vastgesteld aan de hand van zijn gebit. De dood van Gabby Petito leidde tot een wekenlange zoektocht naar haar vriend... de mogelijke moordenaar van Petito. Ze verdween tijdens een lange reis die het stel maakte. Laundrie keerde alleen terug naar zijn ouders in Florida... en verdween zelf vlak voordat het lichaam van Petito werd ontdekt topdirigent Bernard Haitink is overleden. Volgens zijn management stierf hij vredig in zijn woonplaats in Londen, omringd door familie. Haitink was tussen begin jaren 60 en eind jaren 80 chef-dirigent van het Concertgebouworkest. Sinds 1999 was hij daar eredirigent. Ook leidde hij orkest in onder meer Londen, Dresden en Chicago. Haitink was een van de meest gevierde dirigenten van zijn generatie. Hij heeft veel internationale prijzen gewonnen. Bernard Haitink was 92 jaar. De ontvoerders van 17 zendelingen en hun gezinsleden in Haiti... zeggen dat ze iedereen zullen doden als er geen losgeld wordt betaald. In een filmpje op sociale media zegt de leider dat hij iedereen een kogel in het hoofd zal schieten. De bende eist 17 miljoen dollar. De 16 Amerikanen en één Canadees werden afgelopen weekend ontvoerd... in een voorstad van de hoofdstad Port-au-Prince... Ze reisden namens de Amerikaanse organisatie Christian Aid Ministries. En de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op om zorgmedewerkers beter te beschermen. Niet alleen tegen corona, maar ook tegen vermoeidheid, stress en burn-outs. De WHO heeft bekendgemaakt dat vermoedelijk zo'n 115.000 zorgmedewerkers zijn overleden aan corona.